dus hervat met extra pelotons van andere regio's. De brand in het Twentse natuurgebied ontstond gisteren. Het vuur breidde zich vandaag niet verder uit, maar de brandweer denkt dat er nog ondergrondse brandhaarden zijn. Gisteren hebben helikopters van het leger 230.000 liter water over Aamsveen uitgestort. In het Zeeuwse dorp Schravenpolder is een vrouw omgekomen bij een botsing met een stoomtrein. Ze zat in een auto die op een kleine onbewaakte overgang werd geschept door de stoomtrein Goes Borselen man die de auto bestuurde raakte gewond. De vrouw overleed ter plekke. In de stoomtrein zaten tussen de 20 en 30 mensen. In de kerncentrale Fukushima is het stralingsniveau opgelopen naar een recordwaarde. Een robot heeft in reactor 1 een straling gemeten van 4000 millisievert per uur. De radioactiviteit is vermoedelijk gestegen door damp die is vrijgekomen uit een drukketel met koelwater. Door de hoge radioactiviteit mogen werknemers het complex niet in. Koning Abdullah van Saoedi-Arabië heeft bemiddeld bij de totstandkoming van een nieuw bestand in Jemen. Functionarissen van de regering en opstandelingen hebben dat bevestigd. Koning Abdullah kwam in beeld als bemiddelaar nadat het conflict in Jemen vrijdag was geëscaleerd. Bij een granaataanval op zijn paleis raakte president Saleh gewond. Zeker zeven bewakers zouden zijn gedood. Arabische tv-zenders melden dat Saleh op weg is naar Saoedi-Arabië voor een medische behandeling. In verband met het geweld heeft Nederland zijn ambassade in Jemen per direct gesloten. Het weer. Vanavond en vannacht bijna overal droog, alleen in het zuiden kans op een onweersbui.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 zaterdagavond het beste van dance en R&B in de mix. De mix. met Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Show facts en uurmixen. But fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk.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 En straks in het derde gedeelte een DJ live in de mix. En wie dat is, ga ik je straks allemaal vertellen. Komen uur een hoop lekkere muziek. Wat dacht je van uh, Selena Gomez? Ray Charles komt voorbij, maar eerst Alicia met Find Me. Doe het hier op CFM Zandvoort. zaterdagavond op ZFM. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more. the road, Jack, and don't you come back no more. money, you just don't pay. if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to take my things and go. Don't pay if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Don't pay if you call this understood. You ain't got no money, you just. ain't That's right, don't pay if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to take my things and go. That's right. and don't you come back no more, no more. hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, don't come back, hit the road, Jack, don't come back, hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, don't come back, hit the road, Jack, don't come back, hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, hit the road, hit the road. and the Scene met Who Says. Daarvoor Rachel met Hit the Road Jack. En daarvoor als opening horen we Alicia met Find Me. En zo werd het even tijd iets heel anders. NW Nightwalks Show Facts. In tegenstelling tot veel mannen die het filmpje in handen hebben gekregen... denken ze zelf liever niet meer terug aan de beroemde sekstape. Het filmpje heeft mijn leven veranderd, zegt Paris Hilton in een interview met CNN. Mensen denken dat ik een slet ben. Daar heb ik nog steeds moeilijk mee. Daar heb ik het nog steeds moeilijk mee, want daar moet ik mijn hele leven mee leven. Later moet ik uitleggen aan mijn kinderen dat die video mijn leven heeft veranderd. Mensen hebben nu een verkeerd beeld van mij verteld zover. Ze vindt het moment dat de opname op internet gezet werd het slechtste moment uit haar leven. Er was toen maanden in het ziekenhuis... Eh, was toen... Eh, eh, zo, drie biertjes, hè? Per was toen maanden het huis niet uit geweest. En het hele gezin moest in therapie, zegt Katie, de moeder van Paris. En over Katie gesproken, als we in de jaren 80 waren tegengekomen... dan was Katy Perry waarschijnlijk onze beste vriendin geweest. De 24-jarige zangeres gaat voor haar nieuwe single Last Friday Night, TGEF, terug naar de 80s. Op de cover showt Katie zowel haar nerd als haar glamour kant. Last Friday Night wordt de vijfde single van Katie's album Teenage Dream. In Amerika wordt ze enthousiast gereageerd op de kleurrijke hoes. Dat ben al bang is dat het succes het liedje misschien zal overschaduwen. We zijn er zeker van dat Katie dit wel kan handelen. Haar nummers I Kissed a Girl en Teenage Superstar waren een grote hit. We hebben er het vertrouwen in dat de Last Friday gaat scoren. Reageert de woordvoerder hierop? Nou, we zijn benieuwd. En Alexander Stans vlees in de kuip. Van Engeland tot Zweden en van Turkije tot Polen doet ze het goed. Overal scoort ze met haar zomerse Balkan-sound... en het zal ook zeker een belofte zijn voor de toekomst. En niet alleen in de muziekwereld scoort ze goed... ook bij de fotografen is ze geliefd. Zeker wanneer de fotografen tegen de podium aanstaan... met uitzicht op de inhoud van haar iets te korte spijkerbroek. Nou, misschien heb je gezien... anders moet je gewoon even kijken op internet. Katie uh, eh, Alexander, Alexander Stan. Dan kom je vast die foto's tegen. CFM Zandvoort, een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. We gaan terug naar Chris Brown. Zijn laatste hit, She Ain't You. Zaterdagavond, de FM Snide. CFM's Nightwalk, Nightwalk. Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. You make it hard for me to see somebody else. I'm calling her your name. Yes, messed i I'm you. It's your fault, I never wanted us to break up. No, not this way. But you don't understand girl. When she touches me, I'm wishing that they were your hands. when I'm with her, it's only Muscles en They Came You. Bijzondere manier van Engels spreken. Ik kan wel zien dat we Nederlanders zijn. Ik kan bijna zeggen dat het verkeerd vertaald is, maar het staat recht. Harley Muscles met They Came You. The most back-to-back beats. Nightwalk. En de volgende maand is van India Day. Samen met Ralph Gum met Lose My Worries. En zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn. Je hoort het zometeen hier op CFM Zandvoort. De Nightwalkers zijn bij je tot aan middernacht. got a feeling, start CFM Zandvoort Party Update voor zaterdagavond 4 juni 2011. Wat een leuke feestjes helemaal allemaal voor je. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met de Escape in Amsterdam. Daar hebben we vandaag Framebusters. Tot 5 uur ben je welkom. Met onder andere onze Zandvoortse Raimundo. Reddick Roy heeft hem meegenomen. Paul Sparks. Escasius on percussions. En Sexy Mr. S on sex. En de MC is Charles. En in Electric at the Loops hebben Danny. Vanavond dus Framebusters in Escape in Amsterdam tot 4. Nee, wat zeg ik? Tot 5 uur in de ochtend. Vanavond in de Lido. In de Lido Club. Lido Club Night met uh, Ramanaxis. dat duurt tot 2 uur. Van 10 tot 2. is al een uurtje bezig. Ramanix of dergelijks. Moeilijke naam, ken de man helemaal niet. Er zijn er zelfs twee. Twee heren, moet het gewoon zien. de Club vanavond om twee uur. gelijk. Vanavond in Rain ben je welkom. Duurt allemaal tot vier uur. Disco Vibes, 5 year jubileum. Dat is eh, Area 80s en 90s met DJ Fico en Area 2. 90s tot nu, DJ Bird. Vanavond dus Rain met het feestje Disco Vibes. Vijf jaar jubileum. En een van de leukere feesten waar je mij kan vinden is eh, vanavond in de Parma. Duurt om 4 uur in de ochtend Latin Lovers. Dat is met Leroy Styles, Chris Rocks Jasmine Klaas. Jasper Klaas moet ik zeggen. En de MC is Swadi. En nog een paar DJ's. Deze de moeite waard vanavond in de Panama. Tot 4 uur duurt het Latin Lovers. En vanavond in Paradiso. En het feestje Earth duurt tot 5 uur in de ochtend. Met in de grote zaal DJ Per, DJ Remy en DJ Louis Junior. In de bovenzaal Rice, Anamol, Live at Frank. En in de kelder hebben we Natasha. Samen met Swoon, Visual en Benazal. Of iets dergelijks. Gewoon even kijken. vijf uur duurt het. Een beetje Earth in Paradiso. En vanavond in de Westerunie hebben we Free Your Mind After Party. Nu is vijf uur in de ochtend met uh, Jos Wink, Steve Bak, DJ Sneak en Johanna Merske. Vanavond dus in de Westerunie Free Your Mind After Party. En vanavond wat dichter bij huis in de Kromme Elleboogsteeg hebben we Club Stalker. En Stalker vanavond de eh, Stalker Presents Micro Valley en Miss Melera. En als gast die hebben ze nog Jean-Pierre en Walt meegenomen. En in Area 2 is Ross and Friends. Roes en Friends moet ik zeggen. Vergeet gewoon het eh, eetje. Vanavond dus tot 5 uur Stalker Presents Mike Ravelli en Miss Melera. En voor de feestjes in Zandvoort is vandaag helemaal niks te doen. Straks in de tweede uur gaan we je vertellen wat voor leuke feesten op het strand van Zandvoort en Bloemendaal aan de gang zijn. Of gaan beginnen morgenmiddag. Waarschijnlijk vanaf 2 begint het al op het strand van Bloemendaal. We gaan eerst weer terug aan de muziek hier op CFM Zandvoort. In de Nightwalk, we zijn bij het tot aan middernacht. Nightwalk, Nightwalk, Nightwalk. Girls, we run this mother. Yeah. this back. I'm rapping for the girls who take zien. Jingle Blaze, nu op de radio met Cry Just A Little. is the Nightwalk 10. De Nightwalk 10, wat is er deze week nieuw binnengekomen? Wat staat er deze week op 1? Je gaat het nu allemaal horen. Op nummer 10 deze week, één plaats gezakt voor Chris Brown. Dus samen met Benny Benassi met Beautiful People. Op 4, vorige week nog 5. Nee, wat zeg ik, op 9. Vorige week stond hij op 4, 5 plaatsen gezakt. Voor David Guetta samen met Nicki Minaj en Flo Rida. Met Where Them Girls At. Op nummer 8, blijven staan deze week. Bob Sinclair samen met Ravella Cara met Far L'Amour. Op 7, eveneens blijven blijven staan. Ida met Sun is Up. En op 6 deze week in de Nightwalk 10. Een nieuwe binnenkomer in Evenrijs op ook de hoogste nieuwe binnenkomer in de Nightwalk 10. Swedish House Mafia met Save the World nieuw in de Nightwalk 10. En op 5 Snoop Dogg versus Dave Guetta met Sweat. Op 4 vinden wij twee plaatsen gestegen voor Pitbull featuring Neo, Jack en Nair met Give Me Everything. Op nummer 3 blijft staan LMFAO featuring Lauren Bennett en Blue Rock. Party Rock Item. En op 2. Nog steeds op 2. Alexandra Stam met Mr. Saxo Beat. En dat betekent dat we nog steeds dezelfde nummer 1 hebben in de Nightwalk 10. Al wekenlang staat hij op 1. Alexis Jordan met Happiness. En zoals altijd, hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk... hoor je de nummer 1 uit de Nightwalk 10 helemaal op de radio. Hier is Alexis Jordan met Happiness. The Nightwalk 10, number 1.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 Thank you. deed hij samen Casey en eh, de Ricardo M. Shaw Classic Mix. En voor de nummer 1 uit de Nightwalk 10, Alexis Jordan met Happiness. En zo kwam ik aan het eerste gedeelte van de Nightwalk. Zometeen nog twee uur te gaan. Het tweede uur natuurlijk een mix van dance en R&B. En in de derde uur een DJ, een uur lang live in de mix. En wie dat is ga ik je straks allemaal vertellen. Maar nu schrijven muziek Bedankt van deze plaat van Pitbull, Future, Neo en Give Me Everything.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 Morgenochtend om 5 uur wordt het blussen hervat met extra pelotons van andere regio's. De brand in het Twentse natuurgebied ontstond gisteren. Het vuur breidde zich vandaag niet verder uit, maar de brandweer denkt dat er nog